Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Franse president Macron noemt de overleden actrice en zangeres Brigitte Bardot een legende. Op X schrijft hij dat Bardot het Franse volk raakte met haar films, stem en liefde voor dieren. Bardot brak in de jaren 50 door met de film Edie, créa la femme. Daarmee werd ze een beroemd sekssymbool, de Europese Marilyn Monroe. Als dierenrechtenactivist voerde ze onder meer actie tegen de jacht op zeehonden. Maar ze werd ook veroordeeld voor racisme en discriminatie... vanwege haar uitspraken over de islam en homoseksualiteit. Brigitte Bardot overleed in Zuid-Frankrijk. Ze was 91 jaar. De laatste zus van de bekende Canadese Dion Vijfling is overleden. Annette Dion werd met haar vier zussen wereldberoemd. Hun geboorte in 1934 werd gezien als een medisch wonder. Na een aantal maanden haalden de Canadese autoriteiten de zussen weg bij hun ouders... zodat ze niet zouden worden uitgebuit. In een kinderkamer werden ze vervolgens tegen betaling tentoongesteld aan miljoenen mensen. Hun afbeeldingen werden bijna overal voor gebruikt, van tomatenblikken tot auto's. Later keerden de zussen terug naar hun ouders. Annette Dion was 21. 90 jaar. Veteranen en vrijwilligers zoeken in Heemskerk en omgeving opnieuw naar Milan. Een jongen van 16 die wordt vermist sinds eerste kerstdag. De verstandelijk beperkte jongen uit Oekraïne ging toen wandelen, maar kwam niet terug. De veteranen begonnen vrijdagmiddag met zoeken en gisteren kregen ze hulp van vrijwilligers. Twee mannen hebben vannacht op een parkeerplaats in Breda meerdere auto's vernield. Een andere man zag dat en sprak de tweede erop aan. die probeerde vervolgens op hem in te rijden met een bestelbus. De getuigen en een paar geparkeerde auto's werden daarbij geraakt.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 wishing well, a butterfly Wish me wishing well, to kiss and tell. wishing well, a crocodile wish me love, a wishing well, to kiss and tell her wishing well, a butterfly tears. Come on and wish me love. vanuit Zandvoort.